Gisteren maakte partijleider Balkenende bekend dat hij opstapt na de enorme verkiezingsnederlaag. Verhagen, die de functie al eerder heeft vervuld, benadrukte dat hij alleen fractievoorzitter is. PvdA-leider Cohen beschuldigt zijn PVV-collega Wilders van kiezersbedrog. Eerder vandaag bleek dat verhoging van de AOW-leeftijd geen breekpunt meer is voor de PVV. Cohen vraagt zich af hoe betrouwbaar iemand is als partner als hij het ene moment iets een breekpunt noemt en het andere moment er iets heel anders van vindt. Vanavond vindt alsnog een slotdebat plaats over de verkiezingsuitslag. Het debat wordt vanavond vanaf kwart over negen uitgezonden op Nederland 1. Gisteravond wilden een aantal lijsttrekkers niet meedoen aan een debat... zolang niet duidelijk was wie de grootste partij zou worden. Twee broertjes van 8 en 9 uit Uden hebben een aantal kinderen uit die plaats de afgelopen weken seksueel misbruikt. De politie spreekt van zeer ernstige vormen van misbruik, maar wil met het oog op de leeftijd van de daders verder geen details geven. Omdat de daders nog zo jong zijn kunnen ze niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dat kan pas vanaf 12 jaar. Het voorarrest van de damschreeuwer is opgeheven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van ordeverstoring en het in gevaar brengen van de koningin. Daarom moest hij nog zeker 90 dagen blijven vastzitten. Maar het gerechtshof noemt het verband tussen de schreeuw van de man en de paniek die ontstond te klein. Het open zwemwater in Nederland is in tien jaar tijd niet zo vervuild geweest als vorige zomer. Dat blijkt uit metingen van de Europese Commissie. Inspecteurs troffen geregeld een bacterie aan die afkomstig is uit menselijke uitwerpselen. Die bacterie kan buikvlies en blaasontsteking veroorzaken.